Tegen twee verdachten van de kunstroof bij het Drents Museum eist het OM ruim 3,5 jaar cel. Dat is een verlaagde strafeis, omdat met de twee afspraken zijn gemaakt in ruil voor het teruggeven van de buit. Een derde verdachte wilde geen deal sluiten en tegen hem eist het OM 5,5 jaar cel. De derde verdachte zegt niets met de roof te maken te hebben. Vorig jaar werden in het museum een gouden helm en drie gouden armbanden gestolen. De helm en, de twee, en twee armbanden kwamen twee weken geleden weer terug. Een derde armband is nog spoorloos. De rechtbank moet nog akkoord gaan met de afspraken die met de verdachten zijn gemaakt. De toezichthouder op de Nederlandse inlichtingen en veiligheidsdiensten maakt zich zorgen over de grote hoeveelheid data die de AIVD en de MIVD verzamelen voor onderzoeken. Vorig jaar deden de diensten opnieuw meer verzoeken om hun bijzondere bevoegdheden te gebruiken, zoals het hacken van telefoons, afluisteren van gesprekken en DNA-onderzoek. De toezichthouder noemt het opsporen van grote hoeveelheden data een forse inbreuk op de grondrechten van burgers, terwijl het voor de onderzoeken vaak maar weinig oplevert. De voormalige bondscoach van de Nederlandse rolstoelbasketbalsters, Gert-Jan van der Linden, mag vijf jaar lang geen contact hebben met de speelsters die melding hebben gedaan van grensoverschrijdend gedrag van hem. Veertien sporters maakten eind 2024 melding van jarenlang grensoverschrijdend gedrag en intimidatie. Het ging onder meer om seksueel getinte appjes. De Nederlandse Basketbalbond heeft het lidmaatschap van Van der Linden opgezegd. Het weer, zonnig en hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur ligt rond de 16 graden. Morgen droog met wat meer wolken en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A9 naar Alkmaar tussen Aalsmeer en Knopend een kwartier vertraging. De A10, de A10 Noord richting eh, de A10 West tussen Zeeburg en Landsmeer 25 minuten vertraging.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 hogere reiskostenvergoedingen voor werknemers... en extra geld voor de armste huishoudens. Tegen de twee inbrekers in het Drents Museum die een deal sloten met justitie... eist het Openbaar Ministerie 3,5 jaar gevangenisstraf. Tegen de derde die geen deal sloot is 5,5 jaar geëist. Hoe de gouden helm en de twee armbanden terugkwamen is nog altijd een raadsel. Het verzamelen van grote hoeveelheden data door de AIVD en de MIVD levert vaak maar weinig op, concludeert de toezichthouder. Die maakt zich zorgen over de rechten van burgers die in bijzondere gevallen gehackt of afgeluisterd kunnen worden.